Mariette Krol met het NOS Journaal. Een HMA-virus is in de VS opgenomen in een ziekenhuis. Met een speciaal transport is de man overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Atlanta. De arts en een Amerikaanse assistente liepen de besmettelijke ziekte op in Liberia... waar ze slachtoffers van de grote epidemie verzorgden. De man is het eerste ebola-slachtoffer in de VS. De vrouw wordt volgende week gerepatrieerd. Hun komst heeft in Amerika tot ongerustheid geleid, maar volgens de artsen is het besmettingsgevaar in het gespecialiseerde ziekenhuis goed onder controle te houden. De Israëlische militair die sinds vrijdag werd vermist is dood. Het Israëlische leger zegt dat hij is omgekomen bij gevechten in Gaza. Eerder nam het leger nog aan dat hij was ontvoerd door Hamas-strijders. De luitenant van 23 verdween vrijdag vlak na het ingaan van een driedaags bestand... Hij was met collega's op zoek naar Palestijnse tunnels... toen ze volgens het Israëlische leger werden aangevallen door Hamas-strijders. Israël zegde direct het bestand op, waarna er weer gevechten uitbraken. De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat de strijd tegen Hamas doorgaat... ook nu de meeste smokkeltunnels zijn vernietigd. In Israël werd verwacht dat de premier bekend zou maken dat het offensief zo goed als voltooid is, maar dat deed hij niet... Er zijn wel signalen die erop wijzen dat de operatie tegen Hamas wordt afgebouwd. Zo zouden militairen zijn teruggehaald naar Israël. En ook hebben inwoners van sommige plaatsen in de Gazastrook te horen gekregen dat het veilig is om terug te keren naar huis. Het weer vannacht overwegend droog, ongeveer 16 graden. De komende dag vooral in het oosten nog wat buien, in het westen geregeld zon en het wordt zo'n 24 graden.